Ook wordt hem aangerekend dat hij geen spijt heeft getoond voor zijn daden. Het welgestelde echtpaar King werd vorig jaar september doodgevonden in hun huis op het eiland. De man die tien jaar lang drie vrouwen heeft vastgehouden in zijn huis... wordt verdacht van verkrachting en ontvoering... heeft de openbaar aanklager in Cleveland bekendgemaakt. Tegen twee broers van hem, die ook werden aangehouden... zijn nog geen aanklachten ingediend. De vrouwen ontsnapten maandag uit het huis van Castro. Volgens een gemeenteraadslid zijn de vrouwen blootgesteld aan langdurig seksueel en psychologisch geweld... en hebben ze verschillende miskramen gehad. De zoektocht naar twee vermiste jongens in het Bunderbos bij het Limburgse Elslo is gestaakt na het invallen van de duisternis. Om 7 uur ochtends gaat het zoeken verder. De politie bewaakt intussen het bosgebied. De zoektocht wordt gedaan door militairen van het Korps Mariniers. Zij zijn gespecialiseerd in het signaleren van veranderingen in het landschap. De broertjes van 7 en 9 zijn dinsdag nog gezien bij een benzinepomp in Neerbeek in Limburg, waar hun vader heeft getankt. Filmregisseur Brian Forbes is overleden. Hij verfilmde in 1975 de klassieke science-fiction thriller The Stepsford Wives. Dit was ook zijn bekendste film, maar aanvankelijk geen succes. Later verwierf het een cultstatus. De verfilming van het boek van Ira Levin gaat over een echtpaar dat verhuist naar een chique buitenwijk, waar blijkt dat de mannen hun echtgenotes willen vervangen door robots. Brian Forbes is 86 jaar geworden. Het weer, vannacht valt van tijd tot tijd regen. Overdag overal droog, met in de middag ook af en toe zon. Het wordt dan 14 tot 16 graden bij een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.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 I do. Dus de nacht klinkt anders hier bij de vader op Radio 1. En ik liet je aan het begin van dit programma luisteren naar Eric Clapton. Heeft recentelijk een album afgeleverd onder de titel Old Sock. En daarop allemaal voornamelijk oude liedjes. Zoals dit bijvoorbeeld. Het komt uit de jaren 30 en het werd eh, in die periode opgenomen door Judy Leadbelly. Goodnight Irene, dat was de titel daarvan. Eric Clapton dus. In de nacht ging het anders. Dit uur kan je een eigen opname verwachten van uh, Douwe Bob. De nieuwe aankomende singer-songwriter die te vinden zal zijn op het Pinkpop Festival. Dan zal hij eh, zijn debuut maken, eh, daar waar het gaat om festivals. En er is natuurlijk ook zoals gebruikelijk cabaret. Cabaret dat afgelopen zaterdag al te horen was in Spijkers met Koppen. De cabaretfragmenten die kan je ook nog eens een keer horen tussen half vijf en vijf. En dan uitgebreid maar alvast één fragmentje hoor je straks tussen, ehm, nou het zal zijn kwart voor vijf, kwart voor drie en eh, drie uur hier. In de nacht anders de vader op Radio 1 en deze band... Die was de afgelopen avond te vinden in de Melker in Amsterdam. Het gaat om de Britse band The Kaiser Chiefs. Love is not a competition, but I'm winning. Dat ga je horen. I won't be the one to disappoint you I've said all this and that you've heard it all before. The trick is getting you to think that all this was your idea and that this was everything you've ever wanted. Out of here, love's not a competition, but time will. altruistic anymore. And every good thing that I do is listed, and you're keeping score. Love's not a competition, but I'm winning. Love's not a competition, but I'm winning. At least I. Zo hoorde je er dan twee achter elkaar. Keizertjes met Love's Not a Competition, But I'm Winning. En wat ik al zei, de band heeft afgelopen avond opgetreden in Amsterdam... in de, de Melkweg. En vervolgens Jimi Hendrix met een liedje van Bob Dylan... All Along the Watchtower. Want eh, niet geheel zonder reden, het is uitgekozen eh, als beste cover... beste rockcover aller tijden. Dat is gedaan door Planet Rock. Dat is een Brits radiostation... die voornamelijk eh, georiënteerd is op rockmuziek. En die hebben de luisteraars, hun luisteraars gevraagd van... wat vind je de beste uh, rockcover alle tijden? En op de nominatie stonden onder andere Whiskey in the Jar van eh, Metallica. Dat is dan oorspronkelijk van Thin Lizzy. En ook With a Little Help from My Friends van Joe Cocker kwam uit de bus. Dat kennen we natuurlijk van de Beatles. Maar als meest favoriete werd dan genoemd deze plaat van... De Jimi Hendrix Experience uit de jaren 60. De Dylan-compositie All Along the Watchtower. En nu we het toch over Dylan hebben. Het was eh, ooit een Belgische groep zong. In de hemel is geen Dylan, daarom draai ik hem hier. En daarom draai ik hem hier in de nacht ging het anders. Dit is van de LP Desire. Jaren 70 muziek, 76 om precies te zijn. Bob Dylan en de Black Diamond Bay. Upon the white veranda, she wears a necktie and a Panama hat. Her passport shows a face from another time and place. She looks nothing like vous plaît. As the rain bleeds on and the cranes fly away from Black Diamond Bay. The desk clerk heard the woman laugh as he looked around in the aftermath, and the soldier got tired. She passed the door where the Greek had locked, where a handwritten sign read, "Do not disturb." She knocked upon it anyway. As the sun went down and the music they played on Black Diamond Bay, I've got to talk to someone quick, but the Greek said, "Go away." Kick the chair to the floor. happens every day. As the stars fell down and the blues played away on Black Diamond Bay. As the island slowly sank, the loser finally broke the bank in the gambling room. The dealer said, It's too late now. You can take your money, but I don't know how you'll spend it in the tomb. a tear and then begins to break. Sitting home alone one night in LA watching old Cronkite on the 7 o'clock news. It seems there was an earthquake that left nothing wel tijdloos als je dat soort. 1976, toen werd het allemaal uitgebracht. De LP Desire. Bob Dylan met de Black Diamond Bay. Alleen zijn stem toen klonk wat gaver. Die klonk toen wat gaver. <laughs> Nog meer B. Duck of the Bay. Hier is Outer Sweating. Sitting in the morning sun. I'll be sitting in the evening Watching the ships roll. playing.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 look like nothing's gonna change. Everything seems to stay the same. I can't do what ten people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, for 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tides roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, I'm wasting time. ja, deze uitvoering die klinkt iets anders. De een genaamde uh, die te vinden is op een van de verzameld CD's e die ooit van Otis Redding is uitgebracht. Joh. De Otis dus met eh, wat tot nu toe zijn grootste succes is geweest. De Dock of the Bay. Eh, vlak voor zijn dood, toen eh, nam hij dit op. De compositie die hij samenschreef met eh, Steve Cropper, de gitarist. De autostelling dus of de B. Douwe Bob Postuma, ongeveer een jaar geleden. Toen nou, wist nauwelijks nog iemand iets van hem. Maar hij had wel gaven en talenten. Hij kon liedjes schrijven en ook de liedjes die hij schreef zelf zingen. En met die talenten schreef hij zich in voor de beste singer-songwriter van Nederland. En dat werd een televisieprogramma gepresenteerd door Giel Belen op Nederland 3. Douwe Bob Postuma die werd de winnaar. En hij heeft een cd mogen maken. En hij staat ook zeer binnenkort op het Pinkpop Festival. Daar had hij vorig jaar nog niet aan durven denken. You woke me up. I've been sleeping too long and it's starting to dawn on me. to tell. I get weak in the knees as I carry these words with me. And you don't have to stay. ground and I nearly drowned it all. And you don't have to stay. deepest of dreams, and it's now that I see I've been can be. your gone. Douwe Bob, en je hebt hem misschien eh, eerder deze avond kunnen horen... want hij was met zijn akoestische gitaar ook te gast in. Met het oog op een morgen om daar een paar liedjes te zingen... maar de opname die ik je net op laat horen is eh, al een weekje oud. <laughs> al een week oud. Uh, eh, op die was namelijk 1 mei jongstleden te gast bij het ochtendprogramma van Giel... waar hij zijn jongste single zong. You Don't Have To Say, dat is de titel daarvan. En zoals ik zei, de man die mag eh, optreden op het Pinkpop Festival. Douwebop dus. Dat die Springfield nu. Eh, such a fool to love you. They say that you're the kind who'd never be true. Pretty soon the day would come when I'd be the sorry. Ja, namelijk een nummer, eh, zomaar door C. Springfield gezongen. That's how heartaches are made. En dat is ook een cover. Ik heb al eerder een cover gedraaid dit uur, namelijk eh, dat liedje van... Eh, Jimi Hendrix. Maar dit is ook een cover. Dat werd namelijk de hitparade ingezongen in het begin van de jaren 60... door ene Baby Washington heeft niet zoveel hits gehad. Heeft wel diverse keren in de Amerikaanse hitparade gestaan. Maar dat waren niet van die hele vette grote meg-hits. Dit was de grootste hit en die is niet hoger gekomen dan de 40ste plaats in die Amerikaanse top 100. Maar het is wel ontdekt door eh, Dusty Springfield, dit That's How Aches Are Made. Eigenlijk een hele vrije compositie. En ik eh, ben voor nieuwsgierigheid ook maar eens gaan luisteren... naar eh, die uitvoering van eh, Baby Washington met dat That's How Aches Are Made. Er zijn enige verschil natuurlijk. Als je de uitvoering van Baby Washington hoort... dan heb je het idee alsof het gezongen wordt door een meisje. En hoor je de uitvoering van Dusty Springfield... dan heb je het gevoel dat het gezongen wordt door een volwassen dame. <laughs> Dat zijn zo de verschillen. Eh, Baby Washington, eh, nu ik het toch over heb... ik laat iets anders van de horen. Dus niet dat That's How Hard Are Made... maar een song waarmee ze ook de hitparade heeft gehaald... op een bescheiden manier. Baby Washington, hier is ze met Move on Drifter. Blues, toen het nog geen R&B was. <laughs> Zoiets inderdaad, joh. De Baby Washington, Move on Drifter, uitgebracht in 1964. Vampire Weekend, dat is een band die eh, zeer binnenkort met een nieuw album zal komen. Het zal eh, volgende week allemaal gebeuren. Het album is een week uitgesteld omdat er nog wat eh, technische problemen waren... met eh, de, de, de, uiteindelijke fabrikage van de cd en de hoes. En de LP natuurlijk ook, want zo gaat dat tegenwoordig. Vampire Weekend, hier is de nieuwe single afkomstig van dat Modern Vipers of the City... wat de titel is van het jongste album. Hier is het nummer Step. Every time I see you in the world, you always step to my girl. Park and out. Mechanicsburg and Anchorage, Dar es Salaam. Well, home in New York with champagne and disco, tapes from LA slash San Francisco, but actually Oakland and Alameda. Your girls in Berkeley with a communist reader. Mine was in tune with the boombox and Walkman. I was a horrible girl that was back then. Ancestors told me that Dagger was better. She's richer than creases, she's tougher than leather. I just ignored all the tales of a past life. Still, conversation deserves but a bread knife. And punks who would laugh when they saw us together. Well, they didn't know how to dress for the weather. I could still see them, there huddled on Aster. Snow falling slow to the sound of the master. You closer it off, the wisdom teeth. I feel it in my bones. I feel it in my bones. I'm stronger now. I'm ready for the house. Such a modest I can't do it alone. I can't do it alone. waited for youth, ages in honor, stand out the truth. We saw the stars and they hid from the world. You cursed the sun when it stepped to your girl. Maybe she's gone and I can't resurrect her. The truth is she doesn't need me to protect her. We know the true death, the true way of our flesh. Everyone's dying, girl, you're not old yet. Love's love. boodschapje zo aan het eind gedaan door Vampire Weekend. Die dus volgende week met een nieuwe cd op de markt komen. Modern Vampires of the City. En naar verluid zou het album nu al beschikbaar zijn via iTunes. Dus wie weet, als je een fan bent, kun je daar eventjes gaan kijken. Je hoort in ieder geval van eh, de band de nieuwe single onder de titel Step. Zo dadelijk, alvast een cabaretfragment. Het leukste uit met Koppen. Deze keer eh, in de hoofdrol Hans Sibbel. Jawel, Dolf Jansen die was namelijk op vakantie. Maar voordat we gaan luisteren naar Hans Sibbel en het cabaret uit met Koppen... even nog aandacht voor het volgende. Hier is Huub van der Lubbe. Mijn liefjes ogen zijn niet als de sterren. Zijn ver van de maan, laat staan de zon. Haar wangen blozen, maar gewoon als wangen niet als roos of als rhododendron. Wie er anders ziet, moet beter kijken. Mijn lief is mooi, met niets te vergelijken. Haar haar zal ik niet gauw als goud draad roemen lippen zijn niet rood zoals koraal. Haar huidje hoor je mij niet sneeuwwit noemen. En goddelijk loopt ze niet, ze loopt normaal. Haar hoef je niet met beeldspraak te verrijken. Zij heeft zichzelf, zichzelf om mee te prijzen. Mijn lief is mooi, mijn lief is mooi, mijn lief is mooi, met niets te vergelijken. Haar adem heeft me nooit parfum geleken, hoe zij mij ook wanneer ze zucht vervoert. Hoe heerlijk ik het ook vind haar te horen spreken. Er is muziek die mij meer ontroert. Als ik me vergis zal dat wel blijken. Zij is zichzelf en ik mag blijven kijken. Mijn lief is mooi. Mijn lief is mooi. Met niets te vergelijken. kinderen gaan massaal aan de Shisha-pen. Dat is een elektrische nepsigaretten. GGGD Nederland is bezorgd en spreekt van een oefensigaret... die kinderen zou aanzetten tot roken. Bovendien zou de Shisha-pen schakelijk zijn. Bij ons is aangeschoven Nick Romans. U bent commercieel manager bij de Vapa Lux, de producent van de Shisha-pen. En volgens u is deze nepsigaret volstrekt onschadelijk. Meneer Sebbel... Sorry. Geef niet. Ik rook de shisha-pen nu zelf ook een aantal jaartjes en ik voel me top. Nou het klinkt niet helemaal gezond. Nee, dit is nog van Koninginnedag. Nou, vervelend. Ja, potje dam zit er vanavond voor mij niet in. Ah. Spijtig, goed, oké. Nou, moet eens luisteren. Er zou een propylglycol in uw product zitten... en dat zou schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Ja, en morgen zitten er in frikandellen weer koeienogen... en overmorgen wordt er in shawarma saus weer sperma... van zeven verschillende mannen aangetroffen. En zo is er altijd wel iets. Ja. ja, als het maar lekker is, wilt u eigenlijk zeggen. Zo is het. En trouwens, u bestaat zelf voor 80% uit water. Dus... Ja, maar ja, waar wilt u heen? Nou, er zit een ietsiepietsie propylenglycol in mijn Chapin. En de wereld is te klein. Maar Hans Sibbel, die voor 80% uit water bestaat... die mag gewoon in een bomvol café een radioprogramma presenteren. Ja, maar water is toch niet schadelijk? je hebt je iPhone zeker nog nooit in de play laten vallen. Dan kom je nog wel achter. Ja, oké. Ja, en eh, kan je ook wel wat kikjes uit Zeeland uit 1953 laten zien. Water is niet schadelijk, zegt hij. Ja, het... goed punt, punt is duidelijk. Dan nu het volgende punt van kritiek ontkent ook... dat de shisha bedoeld is om jonge kinderen aan te zetten tot roken. Aperte nonsens, meneer Sebbel. Aperte nonsens. Nou goed, ik heb hier een paar sigaretten voor me. Ze hebben allemaal van die vrolijke kleurtjes en lekkere smaakjes. Dat heeft toch een enorme aantrekkingskracht op jonge kinderen? Heb je wel eens gezien waarvoor condooms er allemaal op de markt verschijnen? aardbeien smaak, vanille smaak, roze, paarse. Daarvan zegt er ook niemand dat die bedoeld zijn om kleine kinderen aan het neuken te krijgen. Nee, oké. Nou, eh, maar goed, u heeft, u heeft af, afweergeschut scherp staan, moet ik zeggen. Eh, ja, en nou, dan leer je wel als je in de rookindustrie werkt. Ja, goed, maar uw bedrijf verkoopt meer dan 100.000 van deze sigaretten per maand. De toekomst ziet er rooskleurig uit. Ja, we zijn het concept ook aan het uitbreiden. Ik ben nieuwsgierig. We komen binnenkort met een choco-kookpakket. Een choco-kookpakket? Ja, ik heb een dummy meegenomen. Kijk, je krijgt een spiegeltje, een mesje, een mooi zilveren pijpje om door te snuiven. Maar sorry, dit lijkt me toch gewoon een professioneel setje om cocaïne mee te snuiven. Oh, oh, oh, oh, oh. wij leveren onze eigen waarde bij, hè. Kijk, hier. Ja, dat ziet er niet goed uit. Dat is een soort zakje met bruin poeder. Een soort Nesquik. ja, voor een heerlijke chocoladeervaring in de neus en in de keelholte. En dit is zeker ook weer niet voor kinderen? Eh, nee, dit is in principe niet voor kinderen, nee. Ik neem zelf even een lijntje als je het niet erg vindt. Oh, heerlijk. Ah. <clears throat> Wil jij ook een beetje? Dat is toch gevaarlijk? Wel, nee. Het ergste wat er kan gebeuren is dat het gaat mengen met die 80% aan water. Nou, dan is er nog geen man overboord. Hoezo? Heb je chocomel? Dank voor uw komst. Graag gedaan. 1967. Je hoorde de Golden Earrings. En daar opstelling zonder Berry Hay erbij. Maar wel met eh, Jaap Egmond. En eh, eh, dat was toen de drummer van de band. En Frans Krassenburg, dat was de zanger. De Golden Earrings en Smoking Cigarettes van de LP Winter Harvest. En destijds was dat ook de achterkant van de single In My House. En dat werd voorafgaan door fragment uit Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag. En die werd weer voorafgegaan door, in plaats van Huub van der Lubbe... een liedje uit het album Simpel Verlangen, Mijn Liefjes Ogen. Dat was de titel van die romantische song. Ik blijf nog even bij eh, daar. Het gaat om eh, romantische uh, Nederlandstalige liedjes bij een popartiest. En dan heb ik het over Daniel Lohuus, die je dadelijk gaat horen. Maar eerst even deze platen uit 1985. Een Engelse band. Ze noemen zich The Dream Academy. We hebben een je live in a northern town. En dan lief zie je met Daniel Lewis. Salvation And the children the lemonade. And the morning lasted all day. All day. And through an open window. Like Sinatra in a younger day Pushing the town away said in winter 1963, it felt like the world was. it written. Toch weer fijn, ze zei over een koffie en ik pakte de beschutten en de zelfgemaakte bramjam. Mm, was het maar voor? Buten zingen vogeltje, een aria van Mozart. Ze pakt mij bij de hand en ze zo mooi en het nog nooit hard. Mm, waar was het maar waar. Was het maar voor? waar het maar op. Mm. Dan was het klaar. Mm. Was het maar op. De kranten vol goed nees, de mail vol met gelukwensen. De tickets sling klaar die ons naar de Seychellen brengt. waar mm. was het maar waar. Geen zwieterige nachtmerrie is geen tweede rangs gevoel. Geen in de kop, alleen maar stuiters in de knikkerbuur. Mm, was het maar waar, was het maar waar, was het maar waar. Mm, dan was het klaar, was het maar waar, was het maar voor? Iedereen is lief, alles is zo mooi. Regen in de Sahara en op de Noordpool is het niet door. Was het maar woord. nog zo stiekem meus. En alles nog zo moeilijk leek, maar het was wel ergens goed voor de. Mm, was het maar hoor. Mooi gedaan. En voor de singles hebben ze daar nog een uh, strijkersensemble aan toegevoegd. Je hoorde Daniel Lohuus met een nummer en de oorspronkelijke versies te vinden op zijn meest recente album Erikana, zo heet dat album. Erikana dus. En daarvoor hoorde je dan uit Engeland de groep de... Eh, Dream Academy met live in eh, Northern Town. Tot aan het nieuws, muziek uit Vlaanderen. Ja, je gaat van eh, Zuidoost-Drenthe naar Vlaanderen toe. Jonas Winterland, naar het licht. Kom naar hier Leg je kleren af, maak je haren los. Niemand moet het weten. Dat ik hier met jou of jij met mij, naar gelang het perspectief, een paar uren heb gesleten. Alle haakjes mogen open, want er is voldoende tijd. Onze hand slecht dat wij nooit